Evi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde Amerikaanse heffingen ondermijnen de banden tussen de EU en de VS... waarschuwt Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Trump legt met ingang van volgende maand een heffing op van 10% aan acht landen, waaronder Nederland. Dat doet hij omdat ze militairen naar Groenland sturen. Trump ziet dat als escalatie. Volgens von der Leyen dreigt de relatie tussen de VS en de EU in een gevaarlijke neerwaartse spiraal te komen... Ook andere Europese leiders reageren verontwaardigd. Zo noemt de Franse president Macron de heffingen onacceptabel. Trump heeft vaak gezegd Groenland te willen innemen voor de veiligheid van zijn land. De gemeente Utrecht heeft het hele gebied rond de visserssteeg vrijgegeven... waar donderdag een explosie was. Een deel van de mensen kan weer terug naar hun huis. Alleen de steeg zelf blijft nog afgesloten. Daar blijft ook toezicht in de nacht. Ook een parkeergarage in de buurt blijft nog dicht. Gisteren en vandaag zijn daar de meeste auto's al opgehaald. De mensen die hun auto er nog hebben staan... kunnen die de komende dagen in overleg met de gemeente ook nog ophalen. De explosie in Utrecht leidde tot een grote ravage. In de Oostenrijkse deelstaat Salzburg zijn vijf mensen om het leven gekomen door lawines. Volgens de reddingsdienst in de regio waren de wintersporters buiten de piste aan het skiën... en werd er al gewaarschuwd voor lawines. Waar de slachtoffers vandaan komen is niet bekend. Ook raakte een skier zwaar gewond. Er is vandaag een beluga gespot in de Noordzee. Het is voor het eerst in 60 jaar dat de witte dolfijn zich laat zien voor de Nederlandse kust. Stichting SOS Dolfijn noemt het zeer zeldzaam. Normaal komt een beluga voor in het Noordpoolgebied. Het dier was in goede gezondheid. Het weer. Vannacht is het droog. In het binnenland kan het licht vriezen. En aan zee kolt het af naar 2 tot 5 graden.